Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Stelt zich niet kandidaat voor het partijleiderschap van de PvdA, ook al zou hij niets liever doen. Dat zegt de Tweede Kamerlid in een interview met de NRC. Een interne e-mail van Timmermans luidde de val in van partijleider Cohen. In de mail naar 50 partijgenoten uit hij kritiek op de koers van Cohen. Als degene die de mail heeft gelekt zich voor dinsdag bekend maakt, kandideert Timmermans zich misschien alsnog. Omdat hij niet weet wie dat is, voelt Timmermans zich geremd om zich kandidaat te stellen. In Syrië hebben de regeringstroepen van president Assad gisteren 103 mensen gedood, vooral burgers. Dat melden lokale actiecomité's van de oppositie. Veel doden vielen in de stad Homs, die opnieuw werd bestookt door het leger. Het Rode Kruis heeft uit Homs zeven gewonde Syriërs geëvacueerd. De gewonden komen uit de wijk Baba Amr, die al wekenlang wordt bestookt. Griekse bedrijven hebben vandaag in een aantal Nederlandse kranten een advertentie gezet waarin ze hun land promoten en vragen om Griekenland een kans te geven. De advertentie met de slogan Give Greece a Chance verschijnt ook in andere Europese en Amerikaanse kranten. De advertentie is vooral bedoeld als tegenwicht tegen het beeld van de luie Griek die geen belasting betaalt, zegt een van de initiatiefnemers. Aftredend president Saleh van Jemen is na een medische behandeling in Amerika teruggekeerd in zijn land. Hij is in de VS behandeld aan zijn verwondingen die hij had opgelopen bij een raketaanval op zijn residentie. Inmiddels zijn er verkiezingen gehouden in Jemen. Enige kandidaat erbij was voormalig vicepresident Hadi. Regeringsfunctionarissen in Jemen zeggen dat Saleh maandag aanwezig is op een bijeenkomst waarbij de macht officieel wordt overgedragen aan Hadi. De stomme film The Artist heeft in Parijs zes Césars gekregen, de belangrijkste Franse filmprijs. De film kreeg onder meer de César voor beste film en beste regie. The Artist gaat over een acteur die carrière maakt in het tijdperk van de zwijgende film. Zijn loopbaan raakt in het slop als de geluidsfilm zijn intrede doet. Het weer, veel zon, vanmiddag op wat stapelwolken, het wordt graad of 9. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 staan ze tussen Amsterdam en Den Haag en op de A30 tussen Ede en Barneveld.